Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De NAVO denkt dat het ergste nog moet komen in Oekraïne. Volgens NAVO-baas Jens Stoltenberg zet Rusland clusterbommen en andere wapens in... die verboden zijn in het internationale recht. De komende dagen verwacht hij daardoor meer doden en meer vernietiging in Oekraïne. What is taking place in Ukraine now is horrific. It's, uh, it's painful and we see human suffering, we see destruction at a scale we haven't seen in Europe since the Second World War. Internationaal zijn er veel geschokte reacties op de overname van een kerncentrale vannacht. De Russen zijn er nu de baas. Het personeel wordt tijdens het werk onder schot gehouden. De belangrijkste delen van de centrale werken nog, maar als die beschoten of vernield zouden worden... kan dat leiden tot een kernramp. Al een paar duizend Nederlanders hebben zich aangemeld om Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen. Dat zegt organisatie Take Care BNB. Het is volgens hen niet verstandig om in je eentje vluchtelingen op te vangen. Het is beter om het samen met vrienden, buren of familie te doen, omdat niemand weet hoe lang Oekraïners in Nederland blijven. In Vlaardingen zijn de afgelopen twee weekenden meerdere vrouwen gedrogeerd bij het uitgaan. Zeker vijf vrouwen hebben aangifte gedaan. De politie denkt dat er iets in hun drankje is gedaan. Barmensen en handhavers letten dit weekend extra goed op. De gemeente Vlaardingen raadt aan om als je drankje niet onbeheerd achter te laten... en direct aangifte te doen als er iets gebeurt. En vanaf maandag gaan in België bijna alle coronaregels van tafel. Belangrijkste is dat de coronapas voor horeca, concerten of de bios verdwijnt. De Vlaamse minister van Volksgezondheid legt het even duidelijk uit. Ik denk dat je een paraplu die je hebt als de zon schijnt, dan moet je die wegzetten. Maar je moet hem niet naar het containerpark dragen. Misschien heb je hem ooit nog wel eens nodig. En dus voor mij gaat de coronapas in de paraplubak. Verder gaat volgens Belgische media ook de sluitingstijd voor cafés en nachtclubs eraf... en een mondkapje hoeft alleen nog op in het OV en het ziekenhuis. Het weer, veel zon vanmiddag. Het is 9 tot 11 graden. Vanavond helder en koud. Vannacht kan het zelfs een beetje vriezen. En morgen ook zon, droog en 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ook vanmiddag speelt de afgesloten spitsstrook op de A7 weer op. Van Zaanstad naar Horen heb je vijf minuten oponthoud tussen Zaandam en Purmerend Zuid. Na een ongeluk is de A7 wel weer vrij. Maar door de afgesloten spitsstrook sta je dus alsnog in de file. Ook op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam. Daar heb je 20 minuten oponthoud. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je 10 minuten tijdverlies. Verder is het al wat drukker op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de A4 en de afrit Nieuwveen is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl slash autokopen.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 De VN-veiligheidsraad houdt vanmiddag spoedberaad over de crisis in Oekraïne. Het overleg begint om half zes Nederlandse tijd. Onder meer de Britse premier Johnson had gevraagd om de spoedzitting... na de Russische inname van de kerncentrale van Zaporizhia afgelopen nacht.